Ze zegt dat er snel veiligheidsmaatregelen worden genomen... maar schrijft er niet bij om welke instellingen het precies gaat. Het KNMI heeft code oranje uitgeroepen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Het kan er spekglad zijn door ijzel en sneeuw. Volgens Rijkswaterstaat zijn er in korte tijd tientallen ongelukken gebeurd, vooral op de A32 en N31 in Friesland. Code oranje betekent dat er kans is op schade, letsel of veel overlast. Het kabinet blijft erbij dat het de klimaatdoelen voor volgend jaar wil halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zei vandaag dat sommige klimaatdoelen niet haalbaar zijn. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat de opgave groter is dan verwacht... maar dat het kabinet het vonnis van de rechter gewoon moet uitvoeren. Het kabinet komt in april met maatregelen. De man van 21 die vastzit voor de schietpartij maandag in Helmond... blijft nog zeker twee weken vastzitten. Bij de schietpartij in een winkelcentrum raakte een tweejarige peuter... en een 15-jarige tiener gewond. De peuter mocht vandaag naar huis. Het meisje van 15 mocht gelijk naar controle aan haar huis schietpartij had vermoedelijk te maken met een ruzie in het Helmondse drugsmilieu. De koffieshops in Delft, die eind oktober door de gemeente werden gesloten... na een reeks geweldsincidenten, mogen morgen weer open. Maar volgens de burgemeester heeft de eigenaar van de twee koffieshops laten weten... dat hij ze niet meer zelf wil exploiteren en dat hij zijn zaken wil verkopen. Het weer in het noordoosten, dus nog sneeuw of ijzel, waardoor het glad kan zijn. Morgen bewolkt, af en toe regen en ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A9... Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Oeverdorp en Knoop het Rotterpolderplein... 6 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag... tussen Amsterdam Centrum en Knoop het Meer 6 minuten oponthoud. Op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Amsterdam over Amstel en Zeeburg...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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. 好可 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Wat ik but I gotta let her go. Spanish bitch, love the call. Put my dick shit on the top.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.